van 3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een van de twee oppositieleiders in Venezuela... die door de geheime dienst uit zijn huis werden gehaald, is weer thuis. Hij heeft nog wel huisarrest, dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Ledesma werd dinsdag midden in de nacht in zijn pyjama meegenomen. Een andere oppositieleider, die ook werd meegenomen, is nog niet terug. De Venezolaanse regering beschuldigt de twee van het ophitsen van het volk. Het optreden van de Voedsel- en Warenautoriteit in de fipronil-affaire zorgt ervoor dat veel goede eieren worden geblokkeerd en vernietigd. Dat zegt voorzitter De Haan van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Er zijn nu 138 pluimveehouderijen geblokkeerd. Veel van die bedrijven hebben gescheiden stallen die niet allemaal met fipronil zijn behandeld. Volgens De Haan valt dat goed na te gaan, maar wil de NVWA daar niet aan meewerken. De pluimveehouders willen dat de volledige codes van de verdachte eieren bekend worden gemaakt, zodat precies te zien is uit welke stal een ei komt. Het parlement in Ethiopië heeft de noodtoestand opgeheven. Die werd tien maanden geleden ingesteld vanwege onrust in het land. Bij die ongeregeldheden vielen bijna 700 doden. Volgens de minister van Defensie van Ethiopië is het land er nu beter aan toe. De Verenigde Naties willen graag onderzoek doen naar de onlusten. Maar Ethiopië geeft daar vooralsnog geen toestemming voor. Ajax is in de play-offs voor de Europa League gekoppeld aan het Noorse Rosenborg. De Amsterdammers spelen op donderdag 17 augustus eerst thuis. Een week later is de return. FC Utrecht neemt het op tegen Zenit Sint-Petersburg uit Rusland. De winnaars van de play-offs kwalificeren zich voor de groepsfase van de Europa League. Vitesse is daar als bekerwinnaar al voor geplaatst. Het weer. Zonnig, vooral in het oosten nog een bui. Vrij veel wind en het is 20 tot 23 graden. Morgen en zondag zonnig, ook nog een bui en een graad of 20.